Mark Hokker met het NOS-journaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Onder meer de Rotterdamse haven en Transport en Logistiek Nederland trekken aan de bel... nu het kabinet van plan is de importtarieven opnieuw te verhogen. Volgens de bedrijven komt daardoor de positie van Nederland als doorvoerland onder druk te staan. Ze wijzen erop dat de tarieven voor importcontroles van de NVWA nu al 45 tot 72 procent hoger liggen dan in de ons omringende landen. Ze vrezen dat bedrijven Nederland gaan mijden. In een nachtclub in de Roemeense hoofdstad Boekarest zijn door een brand 27 doden gevallen. Zeker 150 bezoekers raakten gewond. In de kelder van de club waren tussen de 300 en 400 mensen voor een optreden van een rockband. Door vonken van vuurwerk op het podium zou het decor in brand zijn gevlogen. Alle bezoekers konden maar via één uitgang de ruimte verlaten. Veel mensen zouden in het gedrang gewond zijn geraakt. De politie heeft opnieuw aanhoudingen verricht in een lopend witwasonderzoek. Woensdag zijn een man van 22 en een man van 61 aangehouden in Putten, vlakbij de grens met België. Zondag werd in Delft een 23-jarige Chinese man opgepakt. In totaal heeft het OM bijna een miljoen euro in beslag genomen. Vermoedelijk is het verdiend met drugshandel. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert de overheid om het ritueel slachten van dieren te verbieden. Het onverdoofd slachten levert volgens de toezichthouder te veel stress en pijn op. Een initiatiefwetsvoorstel van de Partij voor de Dieren om het onverdoofd slachten te verbieden sneuvelde drie jaar geleden in de Eerste Kamer. Twee schilderijen die al lange tijd worden toegeschreven aan Jeroen Bos zijn toch niet van hem. Dat blijkt uit onderzoek naar het werk van Bos waarover Nieuwsuur vanavond bericht. Het gaat om de werken De Kruisdraging van Christus en om de Zeven Hoofdzonden. De schilderijen werden altijd gezien als beeldbepalend voor het werk van Jeroen Bos. Het weer droog en wisselend bewolkt. Vanmiddag schijnt de zon geregeld en wordt het 15 tot 18 graden.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 Hey, on, what your mama gonna say? If you finally let your body like this guy. anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance on the roof? Does anyone wanna go in the garden? Does anyone wanna go on the roof? Does anyone wanna go in the garden? Does anyone wanna go dance up on the roof? anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance on the roof? the time, sequence even do that ballroom in the air.